De hele ochtend staan er ten noorden van Amstelveen al files... Gistermiddag liep het verkeer op de A9 en andere snelwegen bij Amsterdam door zware sneeuwval volkomen vast. Op de A9 waren de files pas vannacht om kwart voor twee uur voorbij. Vanochtend voor zeven uur liep het verkeer eh, alweer vast. Door aangekoekte sneeuwresten is de weg glad. Rijkswaterstaat kan de ijsplakken niet wegkrijgen. In de rest van het land bleef de verwachte extreme drukte vanochtend uit. Eurocommissaris voor ontwikkelingssamenwerking De Gucht is niet langer welkom in Congo. De regering van het Afrikaanse land is boos over een toespraak van De Gucht voor het Europees Parlement. Daarin zei de Belg dat Congo een land is waar bijna alles opnieuw moet worden gedaan. Te beginnen met de heroprichting van de staat. De Congolese regering noemt die opmerking onmiskenbaar racistisch, respectloos en onverantwoord. En vindt een bezoek van de Gucht niet gewenst. Als Belgische minister van Buitenlandse Zaken kwam de Gucht jaren geleden geregeld in aanvaring met de regering van Congo. Het land was tot 1960 een kolonie van België. De inflatie is over heel 2009 uitgekomen op 1,2 procent. De afgelopen 20 jaar was de geldontwaarding alleen in 2006 lager, meldt het CBS. Belangrijke oorzaken van de lage inflatie waren de flinke daling van de prijs van benzine en de lagere gasprijs. De brandstofprijzen zijn alweer een aantal maanden aan het stijgen en daardoor loopt ook de inflatie weer iets op. De inflatie kwam in december uit op 1,1 procent. Het CBS denkt dat de brandstofprijzen de komende tijd verder oplopen maar een forse stijging van de inflatie wordt ze niet verwacht. Het weer bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon door. Vooral bij zee, hier en daar een sneeuwbui. Temperatuur loopt langzaam iets op, maar het blijft overal licht vriezen. Morgen verandert er nog weinig, maar in het weekende neemt overal de sneeuwkans weer toe...